Radicale moslims in de Sinaï-woestijn zeggen dat zij de raket hebben afgevuurd. Er raakte niemand gewond en er zijn ook geen meldingen van schade. De raketaanval is een reactie op de dood afgelopen vrijdag van zeker vier militanten in de Sinaï. Volgens Egyptische veiligheidsagenten door een aanval met een Israëlische drone. In Roemenië is het proces over de kunstroof verdaagd. Dat hebben de rechters bij aanvang van de rechtszaak in Boekarest besloten. In de zaak staan vijf verdachten terecht voor de roof van zeven schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam in oktober. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. De schilderijen zijn mogelijk in Roemenië verbrand. Op 10 september gaat het proces verder. Een aantal van de bewoners van de zwaar beschadigde flat in Arnhem mag vanochtend weer naar huis. Rond drie uur vannacht was er vermoedelijk een gasexplosie in een van de flatwoningen. De bewoonster kwam om het leven. De ravage in en om de flat is groot. De onderste vijf woonlagen zijn voorlopig onbewoonbaar. De constructie van het gebouw is niet aangetast. Een Armeense familie die de afgelopen weken door de bossen bij Gilze in Noord-Brabant zwierf, heeft tijdelijk onderdak gevonden. Ze mogen voorlopig gebruik maken van de caravan van een particulier. De vader, moeder en zoon moesten op 12 juni het asielzoekerscentrum Prinsenbos verlaten, omdat ze niet willen meewerken aan hun uitzetting. Sindsdien zwierven ze door de bossen rond Gilze. Daphne Schippers is na het verspringen nog altijd tweede op de meerkamp. Op het WK Atletiek in Moskou kwam ze tot 6,35 meter. Wel is haar achterstand op de Oekraïense Ganna Melnischenko groter geworden... en ook is haar voorsprong op de Duitse Claudia Raad geslonken.